Zit van der Linde met het NOS-journaal. De drukte op luchthaven Schiphol viel vandaag mee. Vorig jaar was het op de eerste piekdag van de meivakantie een chaos. Het afgelopen jaar zijn er 850 nieuwe beveiligers aangenomen. Volgens een woordvoerder waren er daardoor bij de controles nauwelijks rijen. Eindhoven Airport heeft zo'n 750.000 euro aan schadeclaims uitbetaald... aan mensen die vorig jaar hun vlucht hebben gemist door de lange rijen. Die waren ook ontstaan door grote personeelstekorten. In het noorden van Frankrijk is een auto per ongeluk op een menigte ingereden. Tien mensen raakten gewond. Het gebeurde in het kustplaatsje Berk in de buurt van Calais. Onder de gewonden was ook de bestuurder van de auto. Twee mensen die zwaar gewond raakten zijn per helikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht. Volgens de autoriteiten was er geen opzet in het spel. Franse media schrijven dat de bestuurder het verkeerde pedaal zou hebben ingedrukt. In het oosten van Kenia zijn 21 graven ontdekt met vermoedelijk leden van een christelijke secte. Dat was in de buurt van een gebouw waar de politie vorige week 15 erg verzwakte leden weghaalde van de Good News International Church. Vier van hen zijn overleden op weg naar het ziekenhuis. De leider van de secte zou hen hebben aangemoedigd zichzelf dood te hongeren. Zo zouden ze in de hemel komen en hun schepper ontmoeten. De secteleider is gearresteerd. De eredivisiewedstrijd Groningen-NEC is gestaakt nadat een grensrechter was geraakt door een beker bier die vanuit het publiek was gegooid. Het stond toen nog 0-0. Volgens het nieuwe KNVB-beleid wordt een wedstrijd meteen gestaakt als iemand wordt geraakt door spullen uit het publiek. Het weer op steeds meer plaatsen droog met wat opklaringen. Vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Minima rond de 6 graden.